Welkom terug, welkom terug bij Peaceful Radio Show 994, uur 2 hier op ZFM Zandvoort. Nog 15 werkjes te gaan en we beginnen met Good Old Al Groomer Gone. Ja, al wekenlang domineert hij onze programma's. Maakt niet uit, het is al hele bijzondere muziek. En dit keer... Eh, wordt het uur geopend weer door Al Groomer Gone met Another Kind of Silence. Ik wens je veel luisterplezier voor dit tweede uur van Peaceful Radio Show. Peacefulradio.eu the sea and cast your net. For the land and the sea shall be bountiful to you, even as to us. And if there come the singers and the dancers and the flute players by other gifts also. For they too are gatherers of fruit and frankincense, and that which they bring, though fashioned of grace is Raymond and food for your soul. Raymond and food for your soul. Raymond and food for your soul. And before you leave the marketplace, see that no one has gone his way with empty hands. For the master spirit of the earth Shall not sleep peacefully upon the wind Till the needs of the least of you are satisfied There come the singers and the dancers And the flute players by of their gifts also They too are gatherers of food and frankincense And that which they bring, though fashion that brings Is raiment and food for Raymond and food for your soul. Raymond and food for your soul. It is in exchanging the gift of the earth that you shall find abundance and be satisfied. Yet unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and others to hunger. And if there come the singers and the dancers and the flutes by of their gifts of song. But they too are gatherers of fruit and frankincense, and that which they bring, though fashion of things, is raiment and food for your soul.